Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen... nadat rebellen de stad Minova hebben veroverd. De inname van de stad wordt als een belangrijke overwinning gezien voor de rebellengroep... die al ruim twee jaar tegen het Congolese leger vecht... om macht en grondstoffen als koper, goud en diamant. Volgens de VN is de groep ook van plan een strategische luchthaven in het noorden van het land in te nemen. Door de strijd tussen de rebellen en het leger zijn de afgelopen jaren al 7 miljoen mensen op de vlucht geslagen. President Trump wil de laatste geheime documenten vrijgeven over de moord op president Kennedy in 1963. Ook de dossiers van de moorden op Robert Kennedy en Martin Luther King worden openbaar. In het onderzoek naar de moord op John F. Kennedy zijn miljoenen documenten verzameld... waarvan er zo'n 3000 nog geheim zijn. In zijn eerste periode als president wilde Trump de documenten ook al vrijgeven... maar kwam daar toen op terug. De CIA vindt dat de publicatie gevaarlijk kan zijn voor de nationale veiligheid... omdat in de documenten de werkwijze van spionnen beschreven wordt. In de Europa League heeft Ajax in Letland met 1-0 verloren van RFS. Het doelpunt viel ruim 10 minuten voor tijd. Door de nederlaag is Ajax nog niet zeker van plaatsing voor de tussenronde van de Europa League. Dat geldt ook voor AZ en FC Twente, al is AZ wel dichtbij. Het won vanavond met 1-0 van AS Roma. Ook Twente behaalde een zege. Momen werd met 3-2 verslagen. Op de A7 bij Oude Haske is een vrachtwagen met vier koeien in brand gevlogen. De beesten zijn uit de vrachtwagen gehaald en stonden een tijdje op de snelweg. Volgens Omroep Friesland leek er niets met de koeien aan de hand en is er ander vervoer geregeld.